met de zaak. De identiteit van de toeristen is nog niet bekend. Vier radicale moslims hebben bekend dat ze een aanslag op de Londense effectenbeurs wilden plegen. De vier mannen uit Groot-Brittannië maakten in 2010 plannen om een bom af te laten gaan in het beursgebouw. Ze werden daartoe geïnspireerd door een radicale geestelijke. Eerder ontkenden alle verdachten nog dat ze plannen hadden voor een aanslag. De agent die vorig jaar september in Den Haag een man neerschoot handelde uit noodweer, dat zegt de Rijksrecherche. De politie kreeg aan het begin van de avond meldingen dat op de drukke terrassen aan de Grote Markt een verwarde man met een mes dreigde. De politie probeerde hem te kalmeren, maar dat lukte niet. Uiteindelijk schoot een agent op de benen van de man, waarna die zichzelf een aantal keren met zijn mes in zijn hals stak. Hij overleed later aan zijn verwondingen. Topman Staal van de Rotterdamse woningcorporatie Vestia stapt op vanwege de grote financiële problemen. In zijn plaats komen twee nieuwe interimbestuurders. De grootste corporatie van het land, met 80.000 woningen, verkeert op de rand van een faillissement. Door de daling van de rente leveren hun beleggingen minder op. Daardoor kunnen de tekorten bij Vestia oplopen tot 2,5 miljard euro. Op Schiphol is een man aangehouden die ervan wordt verdacht dat hij zijn drie dochters in de prostitutie heeft gebracht. Ook denkt de politie dat hij zijn dochters, die nu in de twintig zijn, jarenlang seksueel heeft misbruikt. De dochters werkten jarenlang in bordelen in Rotterdam en in Brabant. Ze deden uiteindelijk aangifte tegen hun vader. Het weer, het is in het hele land zonnig en met een stevige noordoostenwind voelt het erg koud aan. Vanmiddag stijgt de temperatuur naar min 2 graden in het noordwesten tot min 4 in het oosten van het land. Komende nacht in het binnenland mogelijk strenge vorst. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat een auto in brand. Tussen Leidsendam en Zoeterwoude staat 2 kilometer file.